Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Beelden uit de Epstein-files die offline waren gehaald zijn opnieuw gepubliceerd. Amerikaanse media ontdekten dat onder meer een foto van president Trump... en Epsteins handlanger Ghislaine Maxwell niet meer online stond. Volgens Amerikaanse justitie was die foto offline gehaald... om mogelijke misbruikslachtoffers van Epstein te beschermen. Die bleken er later toch niet op te staan. Alle documenten in het dossier hadden inmiddels openbaar moeten zijn... maar dat is nog maar gebeurd bij een klein plukje. Veel info is ook zwart gelakt, tot woede van sommige politici. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische haven... niet ver van het schiereiland de Krim. Bij de aanval zouden twee schepen en twee aanlegstijgers beschadigd zijn. Het gebied is belangrijk voor het Russische leger en daarmee een doelwit voor Oekraïne. De haven wordt gebruikt om de bezette Krim te bevoorraden. Gisteravond is geschoten op de parkeerplaats van een McDonald's in Barendrecht. De politie vond kogelhulzen en één auto met een kogelgat. Of er slachtoffers zijn weten we niet. De politie zegt tegen Omroep Rijnmond dat er meerdere mensen bij de schietpartij betrokken zouden zijn. En bij de oliebollenkraam van Marielle in Westerbork... kon je gisteren meedoen aan de Drentse versie van First Dates. Er is al best wel veel narigheid en optionaal en allerlei praatprogramma's heb je. Ik denk, ik wil een keer even wat gezelligs organiseren. Het concept is simpel. Een staattafel, twee barkrukken en een schaal oliebollen. De daters krijgen 10 minuten om te kijken of er een klik is. Daarna gaat onherroepelijk de bel. De tijd is voorbij. 1, 2, 3. Ja, we hebben een match, jongens! Ja, een match. Dat betekent dat ze daarna naar een lokaal café mogen voor een hapje en een drankje. Het is misschien niet gelijk liefde, maar joh, een vriendschap zou ook al hartstikke leuk zijn. En wie weet met kerst, hè?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 Bij die aanval zouden twee schepen en twee aanlegstijgers beschadigd zijn. Bij een ongeluk met een passagiersbus op het Indonesische eiland Java... zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. De bus raakte bij een afslag een betonnen blok en belandde op de zijkant. Er zijn 18 gewonden, van wie 5 in levensgevaar. In Amsterdam kan het publiek vanochtend afscheid nemen van Hans van Manen. De choreograaf overleed woensdag. Vanaf half negen kunnen mensen terecht in de Stopera. Het weer, vanochtend veel zon, alleen in het noorden bewolking.